met het NOS-journaal. Makers van vuurwerkboemen worden een misdrijf en niet langer als een overtreding. Daarmee is bij een veroordeling de kans op celstraf groter. Vandaag is de taskforce opsporing vuurwerkbommenmakers van start gegaan, die vooral op is gericht om makers van vuurwerkbommen via internet op te sporen. Gebleken is dat veel bommenmakers internet gebruiken om te laten zien wat ze hebben gemaakt. De taskforce bestaat uit het OM, de politie en de Stichting Consumentenveiligheid. Er zouden al 130 filmpjes op internet zijn gevonden van bommenmakers. Die hebben allemaal een waarschuwing gekregen. Bij de vorige jaarwisseling vielen twee doden en ongeveer 150 gewonden door zelfgemaakte vuurwerkbommen en illegaal vuurwerk. De ambtsketen van de burgemeester Bernd Snijders van Haarlem is gestolen. Het gebeurde vorige week zondag tijdens een inbraak op het stadhuis, vlak voor de aankomst van Sinterklaas in de Noord-Hollandse hoofdstad. Om die reden was de alarminstallatie op zijn kamer uitgezet. De burgemeester heeft de diefstal een week stilgehouden in de hoop dat de Amsketen werd teruggebracht. Volgens Snijder is de waarde van de keten uit 1894 enkele honderden euro's, maar is de historische waarde onschatbaar. De Haarlemse burgemeester heeft aangifte gedaan. In Zuid-Korea heeft een parlementariër tijdens een debat een kleine traangas, traangasgranaat gegooid. De parlementariër van de linkse partij was boos over een omstreden vrijhandelsverdrag met de Verenigde Staten, waarover in het parlement werd gestemd. Volgens het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap ontplofte de traangasgranaat bij de vicevoorzitter. Verschillende parlementariërs moesten de zaal met ademhalingsproblemen en betraande ogen verlaten. Na een korte pauze heeft het Zuid-Koreaanse parlement alsnog met het verdrag ingestemd. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land nog gedichte mist. Op andere plaatsen vooral nevel en bewolking. Vanmiddag breekt vooral in de zuidelijke helft goed de zon door. Het kwik stijgt naar 3 graden in de mist tot 11 in de zonnige gebieden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad staat file op de A1 naar Amersfoort Amsterdam bij Muidenbergen 3. A4 Den Haag Amsterdam bij Zoethouden 4 kilometer. A6 Lelystad Muiden bij knooppunt Muidenberg 6. A13 Den Haag Rotterdam voor de afrit Berkel Rode Reis 7.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 Ik ben milder Ik ben boven bovendien Terwijl jij stil bent geworden En me weer iets nieuws laat zien Je bent mooier Wat ik jou ooit heb gezien Je bent zijn. Je bent moeder, je denkt nooit aan. Dit zomernacht in de laatste en derde uur in zondag, van, eh, zondag in Kennemerland. Het laatste uurtje ga ik even eh, achter de knoppen zitten. Ja. Eh, gaat het worden. Ik ga, ik ga een keer op jouw plek even rustig chillen. En jij gaat kijken wat ik normaal doe. Ik sta meestal achter de knoppen. En dan ga jij dat even doen. En jij start de plaatjes in. Ja. En we gaan meteen starten het derde uur zondag in Kennemerland met het regio nieuws. En we beginnen met een eh, bericht, natuurlijk hier uit Zandvoort, want eh, binnenkort is het weer zover. Aanstaande vrijdag, of als het goed is, even eh, kijken. Nee, 9 december is de volgende. Zo van drie weken is Talent of the Voice XL. Dat is talentenjacht in Grand Café XL in Zandvoort. En daar kan je natuurlijk aan meedoen. Dan moet je even je e-mail af je gegevens mee naar info.onair-events.nl Heel leuk talentenjacht. 9 december is de volgende info at Bloemendaal. Kunstenares Clara de Roy exposeert haar unieke werken met als thema flora en fauna. Haar schilderijen zijn figuratief, abstract en gestileerd. Prachtig. In haar werk wordt met een knipoog naar de werkelijkheid gekeken. De sociale beleiding, ongebruikelijke kleurencombinaties en repeterende patronen zorgen voor een onverwacht spectaculair effect. Dat haar werken uniek zijn blijkt uit het feit dat zij met haar schilderij Journey to Freedom werd geselecteerd voor het vierkante ei. Hierbij gaan de Volkskrant, NTR, Cultura en Kunstfactor op zoek naar een groot talent van amateurkunstenaressen uit alle regio's van het land. Het is eh, bij de Koerraad Art Galerij op de Noorderstraat 1. Ja, wil je meer informatie? Ga naar wwwkoenraad art galerienl Oké. Op 18 november. Dat is al geweest dus. het is, het, weekend. Vandaag ook nog. Vandaag ook nog even langs. En ik had het het eh, de, tweede uur over Meesingfeest. Er is nu een extra Meesingfeest op het, eh, bij het Café de Kliksbaan. Een avond, gezellige Nederlands en Engelstalige meezingers. En eh, de zanger heet Dennis en het vindt plaats op 27 november om half vijf in Café de Kliksbaan, Halterstraat nummer 19. Dus we gaan even met z'n allen weer een lekker biertje drinken. En we gaan gezellig zingen. Wordt er met alle bieren? Ja, dat we het zijn. Naast de vaste tentoonstelling over de geschiedenis van Zandvoort valt er de expositie De Universele Mens te bezichtigen van Zandvoortse kunstenares Hilly Jansen. Haar exotische droomwereld verbeeldt zich in kunstwerken die eh, zich bevinden op de scheidslijn tussen realiteit en fantasie. Deze expositie <laughs> het extreme van de ingrediënten die, eh, die, ons maken tot wat we zijn, de mens. Op de staat 1, bij Zandvoort Museum. En als laatste, kom genieten van een heerlijk diner en een fantastische zangeres, Mariette van den Brand. Ook wel bekend van de band Helder. Ik weet niet of ze daar nog in zit of, ehm, of dat is al gestopt, ik heb geen idee. Maar zij gaat zingen, een hele goede zangeres en ze gaat allemaal mooie en gevoelige nummers zingen voor u en uw partner. Reserveer snel een tafel en dat vindt plaats bij Beach Club Take 5, op de boulevard Pauluslood 5. En um, reserveren kan eh, via www.beachclubtake5 en het vindt plaats op 25 november 2011. Begint om 7 uur tot 11. Kijk voor meer informatie even op beachclubtake5.nl En die uh, van de, van de Brand zat dus in de band Helden en hebben een heel leuk liedje gehad. En dat heette Laat Me Leven. Scala met Miracle. Zometeen uh, informatie over onze collega's van Inspiratie Radio is het uh, zondag een programma op zondag. hoort het straks ook eens over een gouden documentaire en verlichting blijft branden. Wil je benieuwd, ben je benieuwd wat het is? Je hoort het zometeen. En laten we even met z'n allen even gaan swingen, even gaan dansen, stap uit je stoel en zing met Narada Michael Walden. to me Rada Michael Walden Tonight, I'm Alright. Lekker liedje, niet heel bekend, maar prima om er nog mee door te komen. En we gaan even wat nieuws doornemen. We beginnen met ehm, nieuws over de gouden documentaire. Want tijdens het filmfestival 2011 eh, van de Nederlandse organisatie van audiovisuele amateurs heeft plaatsgenoot Fred Boeré een gouden medaille gewonnen met zijn documentaire In het spoor van David Livingstone. De documentaire gaat over het leven en passies van een missionaris en ontdekkingreizigers. David Livingstone, citaat uit zijn dagboeken werden als voice-over uitgesproken door een andere plaatsgenoot, namelijk John Atkinson. Nou, gefeliciteerd. En openbare verlichting in de buurt en langs de boulevard van het eh, Palace gebouw. Eh, moment van schrijven, dinsdag 15 november, al vijf dagen aan één. Niet alleen als het... Eh, eh, als zou, niet alleen als het zou moeten, maar ook in volle, maan, eh, volle zonneschijn brandt de straatverlichting. Navraag bij de gemeente leverde niets op dan de mededeling vorige week vrijdag dat er getest werd toen ook zaterdag in zonneverlichting verlichting nog steeds brandde. Heeft een aantal inwoners geprobeerd eh, dat via de meldlijn kenbaar te maken. Die echt, de gemeente, gemeentelijke lijn echter kon niet bereikt worden. Zonder van de energie en dus ook zonder van het geld dat de gemeente toch niet bebouwd op de rug groeit. En als laatste nieuws over onze collega's van Inspiratieradio. Want op zondag 20 november 2011 zal de Inspiratieradio vanaf 7 uur in de ZFM studio een cd-release plaatsvinden van het debuutalbum Flow van Rhodes. Katie Sarnay Latin, zij is eigenares van Beach and Health Center Waves, gelegen aan de boulevard in Zandvoort. Mis de uitzending niet en stem zondagavond af op ZFM 106.9 of 104.5 op de kabel en luister naar Rhodes. Meer informatie te vinden op www.inspiratieradio.nl 10 november is dus vanavond. 7 uur. Inspiratie, luister naar ZFM. En Rhodes heb ik een keer met de gast gehad bij Entertainment View. is een hele leuke zangeres. Ze zingt een beetje eh, loungeachtig. Oh, dat was Bob Sinclair met Walt On. Hij is op 18 jaar leven begonnen met eh, als DJ en funk en hip-hop. Is wat ik zei tegen haar.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 Slaap lekker. Slaap lekker. Hey, is wat ik zei tegen haar, dus Hey, is wat ik jij tegen haar, dus Slaap Hey, is wat ik zei tegen haar, dus ben je een beetje moe, Ruud, of uh, gaat het nog? Ja, gaat wel, Ja. Hoe gaat het met jou? Voor het eerst achter de knopjes het is, eh, Lijkt wel lente, hè? Zoveel knoppies. Ja, het is eh, moeilijker dan ik dacht. Nou ja, laten we zeggen, je, we hebben nog een half uur zondag een Een half uur geef ik aan jou. Je mag helemaal je ding doen, hier op die, zender. En maak gewoon lekker je half uurtje lekker programmaatje. Dan ga ik lekker achterover zitten, ga ik even kijken hoe je het, hoe je het doet. Oké, okay, nou, wordt dat Top. Aldo Moraal, het laatste half uur bij CFM. TFM. just inches yesterday You can go all you want Everybody does it, looks okay So stare at me And give me a moment And make so right I've got to let you know I've got to let you know 징 네. Cause I'm not sleeping There's something about you That makes me I'm gonna get you wet I'm gonna make you sweat I bet you won't forget Meaning of every line in us, every hour, every hour. Let the party rock! Get some shit in the room, stop, rest, feeling good. You bought a rocker from night to noon, and it's about to be a champagne monsoon. Baby girl, you look legit. Come to the table and take a sip. Open wide, cause it's raining. Six bottles ain't paid for shit. I'm gonna get you wet I'm gonna make you sweat I bet you won't forget Ow. Everybody up, hey, oh, hey, Party people. FAO met Champagne Showers. En de vorige INXS e met Need You Tonight. lights was fleeting I didn't know if I could go hard. I bet you wonder at the words in your mouth I bet you wonder at the sound You break the promise Can we to end tonight. met The End. Um, normaal gesproken hebben we nu uh, Jack de Blauw voor een interview. Maar we hebben net een telefoon gehad en hij is uh, helaas met de naar het ziekenhuis. Dus dat gaat een eh, volgende week worden. ik heb hier nou wel uh, vers te doen met Ik neem je mee.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 Mambo number five. Mambo number five. Lou is een eh, Duitse zanger. Die geboren is in uh, 13 april 1975. En hij scoorde deze hit met number nummer 5. Kijk je grappie, leuk zoet als een sappie ook al was mama altijd wappie Een goed begin is een halve weg Maar een goed begin is maar de helft De tweede helft, maar ik hoef geen helft Wibbelin was elf, ik ben alles zelf Ik ging zelf naar school, nu kom ik zelf op tv En ik lach in mezelf, want de in mijn brein Nou kijk ze kijken, dus blijf kijken Alle dikzakken willen op mijn lijken Mijn broeder, vergeet het, stap opzij, ze wil een hand tekenen. Laat ons op is oogst. Ik kijk omhoog, de pillen worden groot. De wereld is jaar. op je volle pitmaan. Golf in de afstand, van je hemel lichaam. Ze is ons gek, alle I'm ben lose them in de sky Diamonds on my neck, bitch, diamonds on my neck Look in the sky, bitch Diamonds on my neck, bitch on Vroeger was Jan, jij alleen nog maar Jan geen rap dus geen peper, geen Totdat hij uit het niks op tv kwam Ineens changed zijn hele leven, bam Shows in het weekend, geld op de bank Gelukkig aan het spellen, stond maar telt op mijn Hij wilde proeven van elke soort drank Men probeerde hem te zeggen, hij was elke zo lang En na een tijdje crazy in de put toen de lucht kwam van de lady luck Ze werd zijn baby en dan was haar baby terug En alle vrienden in zijn buik zeiden nee tegen die drugs Ik heb een mokka op mijn bank stem ik Steeds drankje, soms denk ik terug op een drankje Met sterren in de lucht, zeg drankje Wereld is wat Op je polenpip na Gooi het in de afstand Van je hele lichaam Het is tot steeds dadelijk klassen. Oh, hart Los als de proef van mijn lachen Je kijkt terug in de tijd Als je naar me kijkt Ja, verkeerd dat is En dan maar gelap is Sorry als ik overdrijf Zes was ik aan van elkaar Zo was ik ooit met de you Dan to je dat ik the geweest Dan ben ik uitgebracht En dan lacht van stil stom Dan ben ik in in staan met om mijn nek van mijn nek in my kom maar, kom maar. Sorry, sorry. Nou, jeugd van tegenwoordig met sterrenstof. worden En dat eh, was jouw eh, ja, half uurtje. Dat was een half uurtje op de radio. <laughs> ja, op de radio. het was, eh, het was je debuut, hè? Ja, mijn debuut achter knopjes. Het was je debuut. En zo eindigen we deze zondag in Kermeland voor deze zondag 20 november 2011. Bedankt voor het luisteren. En eh, volgende week zijn we er weer. En ik heb gehoord van Tjerk de Blauw, en natuurlijk van de verslaggeving voetbal, dat er een heel spannende wedstrijd aankomt. Namelijk Edo tegen Bloemendaal voor de beker. Dat volgende week. En zoals gewoonlijk, tot en met de kerst, eindig gewoon lekker even met een kerstplaatje. Is dat even leuk? En wat dacht je deze? Oh. Klassiekertje hoor. Heel fijne werkweek.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 Every time I wonder Christmas time. The word is out about the town. So let the children sing their song They practice all year long Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, dong, dong The party's on, the spirit's up We're here tonight that's enough Simply having a wonderful Christmas time.